vrijdag 24 uur in de mix. Dit is de Slam Mix Marathon. Mix Marathon. Thomas van Empelen. Hey, lekker jongens, hey. normaal gezien tussen 9 en 10 eh, hoor je Hielke Boersma met Sam Veld. We hebben lopen husselen in de programmering, want ja, kerstvakantie. Mensen vragen vrij, je kent het wel, oliebollen bakken. Eh, dus daarom hoor je Hielke later vandaag. Een knappe kopie ga je nog horen. Maak je geen zorgen. Je moet hem nog even met mij doen, maar gelukkig de beats ook van Sam Veld. is een 19, zijn vaste resident plek. Ah, dit wordt goed. Sam Veld, hij draait niet meer voor de knaken, maar wel voor het feit dat hij van muziek houdt. Sam Veld, een uur lang bij Slam. Met die grote hit van hem in een bepaalde mix.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 maar gewoon goede beats op de vrijdag. Om het weekend echt goed te kunnen beginnen. Lekker. Sam Veld, applaus. wat een set nu al, hij zegt. Niet normaal, we zijn pas net onderweg. Kijk, eh, Pascal, ben je ook aan het klappen? Ik ben nog aan het klappen, zeker ah, weten. dat is, uh, Terwijl je in een eh, verhuizing zit, laat je weten bij je werk bij CarTech in Blijswijk. CarTech, dat is met auto's, denk ik, hè? Ja, alles wat eh, te maken heeft met het eh, onderhoud van je auto, schoonmaken, eh, naar nou, alles. Ah, lekker. Alles. Dus je hebt wel heel veel schoonmaakmiddel daar bij de hand. Heel veel, ja. Velgereiniger. Ja, velgereiniger, klascleaner, ah, ja. dashboard, lotion, alles. Oh, lekker. Neem je dat ook wel eens mee naar huis? Dat je dan de, de, de vensterbank doet met dashboard en dat je de ramen doet met carglass, zeep? Ja, soms wel, ja. Soms wel, ja. ja, ja. Je zei heel snel nee, maar stiekem neem jij heel veel mee volgens mij, eh, <laughs> Pascal. Ja. <laughs> <laughs> hey, je gaat met kerst wat lekkers doen, hè, zeg. Want Emily in Paris die gaat dus eh, Parijs uit in die serie, begreep ik. Maar jij gaat naar... Parijs. Ah, wat heerlijk is Zeg. Ja, is het de chansons die je trekt of toch het lekkere eten en de wijn? Lekker eten en de wijn natuurlijk. Ah, dat dacht ik al. Ah, Pascal, een echt ja. liefhebber ben jij, hè? Dat dacht ik al, ja. Ja, <laughs> heerlijk, ja. ja. Ook van de Mix Marathon. Geniet Sam Veld in de Mix, Pascal. Veel plezier. Ja, dankjewel. Groetjes. En eh, fijne dagen, hè, trouwens. Ja, jullie ook. Fijne dagen, hè. <laughs> Dat is wel mooi om te kunnen zeggen. Sam Veld. okay. Who knows how long you've been drifting through empty highs and silent nights? Is anyone listening? Cause sometimes all you need. Jarno, wat ben je nou aan het doen? Ik ben twee seconden die studio binnen. ik ben even de tv aan het aanzetten. Ik hoef geen RTL Z te kijken. Ik wil niet de aandelen <laughs> zien. Ja, ik wil even kijken of ik nog rijk ben. <laughs> die twee aandelen Amazon van je bedoel je? Ja, dat bedoel ik. <laughs> hey, al tien jaar, hè? Oh, lekker jongens. Het is een vrijdag van Slam. Misschien brak van je kerstfeest. Ik hoop dat je niet eh, onder invloed in de auto hebt gezeten. Je bent in de minderheid in ieder geval. Soort van, als je het eh, in perspectief zet. En namelijk, er zijn sinds dit jaar meer drugsrijders dan alcoholrijders. Dus meer mensen met een pilletje of koken achter het stuur dan met eh, drank op. Wel bijzonder eigenlijk, hè? Dat die hefboom zo de andere kant op valt allemaal. Ja. Toen bedenk aan dat ene internetfragmentje van die ene guy die zo... Eh, nee, ik heb niks gedronken met hele grote doppen. dat zegt in de camera. Mooi man. De Slam. Mix Marathon. Mix Marathon. pressure in my chest, trying to find my place in the wind. So I decompress before I lose my breath and pick myself up again. But I've come so far, I can breathe again. I finally cleared my head, and all the lower, only voices that were calling out my name finally. I singled out all the weight that kept me down. And I left it all behind. And now I'm floating inside, and I'm dancing in my mind. And I feel alive again. But I've come so far, I can breathe. me where I belong, even though it took too long. Check my phone, red flags wave and leave me alone. I like a vibe, not validation. You talk like it's a presentation. I'd rather dance than hear your bitch. Boy, I'm the prize, not what you fix. You talk in circles, I spin away. I've heard enough for one cliche. You think you're smooth, but boy, you're not. Your mouth runs faster than your sad boy. van de Mix Marathon. Twee keer knippen en het is weekend. Pre-party van het weekend, zie je hier. Sam Veld in de mix. Iedere vrijdag tussen 9 en 10. Wesley is erbij. En als ik dan zo vriendelijk mag zijn, alvast een klein requestje. is roll! Heads roll. Ja, oké, eetwerk wilt hij horen. Lekker in zeg. Dan uh, eh, Mr. Dadio is er ook bij. Ja, goedemorgen Slam. We lekker gaan op die heerlijke sounds van Sam Velk. Yes, yes Slam, Mix Marathon, here we go. Ja, dat is helemaal niet handig dit, eh, want in principe is dit mijn werk natuurlijk. Dit roepen. En ik heb zo meteen een beoordelingsgesprek. Kan gewoon vervangen worden door audio-appjes. Eh, dankjewel, Mr. Dado. Dadio. <laughs> Hey, Sam Veld, richting het weekend. Dit is hem, de pre-party. Mix Marathon. Live life on the highs and lows. I roll with my click like we got remote controls. Into deep Stockholm syndrome. I'm on too bad chicks. Give me dome. I need some more. call it with the flow. Better know I'm home alone. Hey, let a G slide. Give me me time. I got what you want to geek for a week now. Let a G slide out with a peace sign. Baby, you might have feeling hella crazy. Turn up in the city, let the energy change me. We don't want no drama, we just wanna make a baby. Cool and high, switched up like an AC. Go, living again and I'm tilted, ayy. Bringing your friends they with this. ayy. Can I get in, get a witness, ayy? This shit on top of my wishlist. Yeah. is een pre-party van het weekend. Sam Veld hierbij, Slam. En Michelle, je bent lekker aan het luisteren. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat ben jij vrolijk? Ja, altijd, altijd. Lekker. Kon het ook door de mixmarathon een klein beetje misschien? Nee, niet een klein beetje. Gewoon totaal. Totaal plaatje. Mixmarathon, altijd. Heerlijk. Ik heb een vraag voor je, Michelle. Ik begreep achter de schermen dat jij jouw kerstboom hebt staan. Wat vind jij van mensen zonder een kerstboom? Ongezellig. Ongezellig. heb gewoon een kerstboom neer. Kom op, gezellig. Ja, ik heb dus geen kerstboom, eh, Michelle. Oh, alsnog, ongezellig. Kom op, kerstboom opzetten. <laughs> Hier is veel! same. met Samveld. De ene keer is het uh, de andere keer is het beuken. De andere keer zijn het als hits op een rij. Ah, het is altijd goed. Lekker hè, zeg. Applaus voor Samveld. Ah, en de naam die eraan komen, het ligt er niet om mij zeg. Alex Codino om 11, Adriatiek om 2 en Vintage Culture om 4. En zo meteen tienen, Zurp komt eraan bij Jarno van der Wielen. De Slam Mix Marathon. Elke vrijdag 24 uur in de mix. Heb je goed geplast, eh, Jarno? Ja. Lekker. Bij Slam begin 2026. Vol onvergetelijke kansen. Luister ook in januari naar Slam. En maak kans op de gok van je leven.